Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse overheid en de milieudienst EPA slepen Volkswagen voor de rechter. In hun aanklacht stellen ze dat de autofabrikant op illegale wijze... de uitstoot van bijna 600.000 dieselauto's in de VS heeft gemanipuleerd. Waarschijnlijk eist de overheid miljarden dollars van Volkswagen... voor het gesjoemel met dieselmotoren. In Keulen zijn tijdens de jaarwisseling tientallen vrouwen aangerand en beroofd door een grote groep mannen. Zeker één vrouw is verkracht, zegt de Duitse politie. Zo'n duizend mannen hadden zich bij het station van Keulen verzameld. Vanuit die massa ontstonden kleinere groepen die vrouwen belaagden. Tientallen vrouwen werden omsingeld en betast en soms ook beroofd van hun telefoon en portemonnee. 60 vrouwen hebben aangifte gedaan. Volgens de politie waren de mannen totaal ontspoord en agressief. Ook hadden ze veel te veel gedronken. Vijf mannen zijn opgepakt. De politie van Keulen bekijkt camerabeelden om meer verdachten te vinden. Minister Koenders wil dat de invoering van strengere grenscontroles, zoals nu in Zweden en Denemarken, snel binnen EU-verband wordt besproken. Hij noemt het een risico als landen hun eigen grensbewaking gaan regelen, terwijl ze juist gezamenlijk de Europese buitengrens zouden moeten bewaken. Nederland zal als voorzitter van de EU proberen alle landen op één lijn te krijgen, zegt Koenders. De twee mensen die op Oudjaarsdag in Maastricht werden gearresteerd vanwege een terreurdreiging krijgen een schadevergoeding. De man en de vrouw werden opgepakt in verband met een mogelijke terreuraanslag bij de vuurwerkshow in Rotterdam. Twee dagen later werden ze vrijgelaten, de verdenking bleek onterecht. Het OM heeft zelf contact gezocht met de twee om hen te wijzen op de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen. Er wordt nog onderhandeld over de hoogte ervan. Het weer. Vanuit het zuiden trekt een regengebied het land binnen. Met in het noorden kans op ijzel. Het KNMI heeft daarvoor code oranje afgegeven. Minima vannacht rond 5 graden. Alleen in het noorden blijft het vriezen. Morgen overdag trekt de neerslag weg. Maar het blijft bewolkt. En het wordt dan min 2 graden in Groningen tot plus 8 in Zeeland.